12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. In Helden in Noord-Limburg is een jongen van vijf uit een kermisattractie gevallen. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De jongen zat in een rupsbaan die na het ongeluk is stilgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de attractie vanavond nog onderzoeken. De kermis gaat ondertussen gewoon door, meldt de regionale omroep 1 Limburg. Vijftien overlevenden van het busongeluk op Madeira zijn terug in Duitsland. Een Duits legervliegtuig bracht hen naar Keulen. Afgelopen woensdag kwamen 29 Duitse toeristen om het leven op het Portugese eiland... toen hun bus van een helling stortte. 27 andere inzittenden raakten gewond. Zij keren met reguliere vluchten terug naar Duitsland. Kosovo heeft met Amerikaanse hulp 110 IS'ers uit Syrië teruggehaald... Vier van de 110 teruggekeerde Kosovaren zijn IS-strijders. Zij zijn direct vastgezet. De anderen zijn vrouwen en kinderen die Kosovo beschouwt als onschuldige slachtoffers. Zij krijgen hulp bij een snelle terugkeer in de maatschappij. Op verschillende plaatsen in het land hebben vandaag natuurbranden gewoed. In Limburg stond onder meer een stuk bos in Beelveld in brand. Gisteren ging het daar op exact dezelfde plaats ook al mis... In IJmuiden sneuvelde een stuk duin en bij het Friese Oranjewoud stond een natuurgebied van veengrond in brand. In de titelstrijd in de eredivisie heeft koploper Ajax met 1-0 gewonnen bij FC Groningen. Invaller Huntelaar maakte ruim 10 minuten voor tijd het enige doelpunt en kreeg kort daarna zijn tweede gele kaart. Ajax staat nu weer drie punten voor op PSV dat morgen speelt tegen ADO Den Haag. FC Emmen won met 2-0 van FC Utrecht en neemt daardoor afstand van de onderste drie plaatsen. Verder eindigde VVV tegen de Graafschap in 4-1... en werd het ook 4-1 bij Vitesse tegen PEC Zwolle. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. De minimumtemperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 20 graden in het noorden en zo'n 24 graden in het zuiden. Maandag wordt het nog warmer en vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe.